Geert Wilders die zei, hoe weten we eigenlijk zeker dat er niet nog veel vaker over de kinderopvangtoeslag is gesproken in de ministerraad? Mogen we alstublieft alle notulen zien? Maar daar voelden eh, de oud-coalitiepartijen en ook de SGP niet voor. In de notulen staat dat het kabinet niet alle info over wat er misging bij de toeslagen wilde delen met de Tweede Kamer, terwijl het eigenlijk wel moet. En ook is te lezen dat meerdere ministers en premier Rutte zich ergerden aan kritische Kamerleden. Er zijn 220.000 prikken minder gezet dan werd gedacht. Het RIVM heeft de vaccinatiecijfers vandaag naar beneden bij moeten stellen naar 5,2 miljoen. Dat komt door een rekenfout waardoor vaccinaties bij huisartsen en instellingen te hoog waren ingeschat. Apple heeft in de eerste maanden van dit jaar een record omzet omzet aangetikt van 74 miljard euro. Vooral de nieuwe iPhones die verbinding kunnen maken met 5G-netwerken zijn populair. Ook de verkoop van computers en tablets knalde omhoog. En dat komt onder meer door alle thuiswerken en online studeren. En Juan Goya Borja is overleden. Dat zeg je misschien niet, maar grote kans dat je de lach van deze Spanjaard wel eens online voorbij hebt zien komen. Voy a la playa, ya subió la marea. <laughs> dit gegier werd ook een meme. Onder de video van zijn gelach plakten mensen hun eigen ondertiteling. Het weer dan nog. Het is grijs, regenachtig en niet warm. 10 tot 13 graden. Ook morgen is het bewolkt en regent het soms al. Knapt het in de middag wel wat op. Het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad een kapotte auto bij Assen-Delft.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 Uh -huh, uh -huh. Stupid girl, stupid girl, stupid girl. baby, if I act like that Flipping my blonde hair back Push up my bra like that push up my bra like that Getting litty like a New York night. Oh, yeah. You know you're whipping up my appetite. Oh, would you mind if I took just one bite? Ooh. You got that look in your eye. I take one look and I'm high. I know I'm exactly your type.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is het debat aan de gang over notulen van de ministerraad. Oppositiepartijen verwijt het kabinet dat het informatie over de toeslagaffaire achterhield... en kritische Kamerleden de mond wilde snoeren. Schrijver Afid Bouazza is overleden, 51 jaar. Door verslavingen was zijn gezondheid slecht. Bouazza, geboren in Marokko, schreef romans en toneelstukken... vertaalde poëzie en stond bekend om zijn kritiek op de islam. Tegen de man die in Kampen met een grasmaaimachine een meisje van zes doodreed... eist justitie een werkstraf van 180 uur.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 I'm gonna bring it to life. stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.